7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Hongkong hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen een omstreden wetswijziging. Die wijziging maakt het mogelijk verdachten voor een proces naar China te sturen. De demonstranten vrezen dat China verdachten en politieke activisten... makkelijker kan opsluiten. Het protest is georganiseerd door zo'n 50 organisaties... die opkomen voor de democratische rechten in Hongkong. Ze vinden dat de onafhankelijke grondwet wordt uitgehold door de Chinezen. Op Cyprus heeft de politie in een plas een koffer met resten van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze een van de slachtoffers van de seriemoordenaar... die deze week bekende dat hij zeven mensen heeft vermoord. De man, een legerofficier van 35, ontmoette zijn slachtoffers via datingsites. De politie kwam hem op het spoor via berichten die hij naar een van zijn slachtoffers had gestuurd. Op het handelen van de politie is trouwens veel kritiek. Die zou veel te lak zijn geweest toen de vrouwen als vermist werden opgegeven. Tientallen feestvierders zijn gisteren in Amsterdam door ambulancemedewerkers behandeld omdat ze onwel waren geworden door het gebruik van lachgas. De ballonnen en patronen waren op veel plekken in Amsterdam tijdens Koningsdag te koop. Lachgas gebruiken is niet verboden, maar volgens de GGD kan door het in- en uitademen in de ballon tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Gebruikers kunnen daardoor misselijk of duizelig worden of hoofdpijn krijgen. En Luik Bastenaken Luik is gewonnen door Jacob Fugelsang. De Deen reed solo Luik binnen. Hij had een voorsprong van ongeveer een halve minuut op de Italiaan Formolo, die tweede werd. De derde plek was voor de Duitser Schachman. De beste Nederlander is Wout Poels, hij werd tiende. Robert Geesing kwam ten val. In het ziekenhuis bleek dat hij een sleutelbeen heeft gebroken... en een bekkenfractuur heeft opgelopen. Hij kan daardoor niet van start gaan in de ronde van Italië. En dan het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Verspreid over het land komen ook buien voor met kans op onweer. Vannacht opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer.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 Hij zit al 25 jaar in de showbusiness en wil dit nog jaren volhouden. Hij heeft meer dan 10 albums opgenomen en op Those Were The Days staat zijn versie van de pophit Karma Chameleon. Is there loving in your aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean en haar Near Dowell's eerste album Country Billy Collision is onlangs verschenen. Het is een eerbetoon aan het feit dat traditionele countrymuziek optrekt met progressieve jazz, swing, rhythm en blues. Dit alles om een nieuw type muziek te creëren. Het album bevat 10 nummers uit de vroege jaren 50 van de vorige eeuw, waarvan de band gelooft dat ze te weinig aandacht hebben gekregen in die jaren. Dat probeert Christie alsnog te doen en Okie Boogie is daar een product van. Now listen to your friends, I gotta tell oogie boogie. You do it oogie style. That mean oogie is bound to drive you wild. That mean oogie is bound to drive you wild.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 Nu eerst aandacht voor Every Little Honky Tonk Bar. in a song. I just couldn't resist. Cause it's a nice little twist. And I think you'll agree, this is just wrong. I ain't never got to sing one with Willie. And I've had Merle, Waylon and Cash, Jones and Toby. That man is totally gracious. But I'm thinking, damn, why not me? We could even sing it on TV. Just like him and old Julio Iglesias. The same one with Willie. And I've held it inside long enough. Now I ain't too proud. I'm gonna shout it out loud. I ain't never got the same one. up and down all the highways, wherever our big buses can go. And I think that it's great to finally sing one straight, and our fans will all love it. I know, and I'm loving it too, really. I finally could sing one straight. Well, I think that it's been long enough. I'm mighty proud. Just listen to the crowd. I finally got to sing one. It's George Thank you, man. You just made my career. Well, you should have said something straight. always thought we'd sound great. And I finally got The water that's no longer running under it. Stool holds a fool that pours the whiskey on his broken heart. The cigarettes create the smoke that hides the lonesome in his eyes. The jukebox plays Hank, I'm so lonesome I could cry. The dance floor holds the folks trying to forget who they are. And that's what happens in. in gasoline that lights the fire that burns the bridge. De Zweedse Curly N met Play Along. The River Boys is een energieke akoestische bluegrass band die een breed scala aan bluegrass, country, folk en gospel-songs uitvoert. De unieke, rijke mix van strakke, vierstemmige harmonieën en ingewikkelde instrumentale breaks fascineren. Eens luisteren hoe zij het er in de Vince Gill song High Lonesome Sound vanaf brengen. De cover van deze week. sweet. Godfrey Paul verwoordt het opnieuw met Lonely Birthday. Echte muziek waarvan No Place to Go een goed voorbeeld is. Grimmige country rocking blues. Uitstekende picking en geweldige songs in combinatie met Godfrey's brede vocale bereik. in my two seat, five speed pickup truck. I feel the cool breeze blowing through my hair. But so many times I've lost control, and all I can do is just drink a little more. But I'm driving, and I got no place to go. There's a sweet little mama out in San Bernardino she tells me that she loves me, I think she's true, but the timing ain't right. Cause I ain't through. Lo, I'm just driving, and I don't know what to do. The birch trees are blazing, the horse and cattle are grazing, and I'm driving. Got no place to go. but it's Paul out in Arkansas. He's a Vietnam vet, man. He's a, a devil dog that says to head out east. Clear my fog. Oh, but so many times I've lost control. And all I know to do is just drink a little more. But I'm driving, and I got no place to go. Well, the birch trees are still blazing. The hoss and cattle, they're still a grazing, and I'm still driving. Ain't got no place to go. No, I'm driving, don't know where to go. Yeah, I'm just driving, ain't got no place to go. Oh, and I think that it shows. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van ex die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Harold Lloyd Jenkins, beter bekend onder zijn pseudoniem Conway Twitty, overleed in 1993. Zijn nummer It's Only Make Believe uit 1958 werd zijn grootste succes. Maar we kennen hem ook allemaal van Hello Darling. Hello Darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing What's that, darling? How am I doing? Guess I'm doing alright, except I can't sleep and I cry all night till dawn.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 1965 schakelde hij van rock'n'roll over op country. In dat genre werd hij een van de populairste zangers. In de country hitlijsten van Billboard scoorde hij tussen 1968 en 1986 40 nummer 1 hits, waaronder vijf duetten met Loretta Lynn. Jarenlang had hij het record van meeste country nummer 1 hits, totdat George Strait dit in 2006 verbrak. Ik besluit met twee minder bekende songs van hem, maar daarom niet minder mooi. Ik begin met Up Comes the Bottle, Down Goes the Man. Om daarna te besluiten met All I Have to Offer You Is Me. help him heavy. You can feel it in the air. And the only thing that matters is the drink in his hand. Then up comes a bottle searching every place just when he tells you he can quit.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 De band speelt vooral in en rond Austin, Texas. Daarmee breng ik opnieuw een bezoek aan Texas. Texas Fiddle en een deel Tennessee Banjo. Voeg een bas, een scheut gitaar toe en je hebt een heerlijke cocktail voor het luisterend oor. De Urban Pioneers uit Texas vervullen deze wens. enchiladas and cold micheladas A Saturday morning for me. spicy menudo Got me feeling as fine as I can be Cause hungover Texans need Mexican breakfast I can start for you've left. And when you leave here and drink lots more beer. getipt voor de top. Dat was de song Hungover Texans. Nu aandacht voor twee nieuwe singles. De eerste is van Natalie Henry met Apple and Pride. En vervolgens brengt de in Ierland woonachtige Robert Mitzel de boer in beeld met The Farmer. Crossroads, de Haan. De muziek van Holly Joe wordt Texas Country met de klassieke ondergrond genoemd. Lipstick en whisky getuigt ervan. this honky tonk Well, the George, he's jumping into overdrive when the band starts playing that chicken fried. best of me. Sunday mornings I can barely speak. Yeah, but I'll be back now, that's a guarantee. Vandaag ben ik de eerste om tot ziens te zeggen. Lonnie Spijker zet vervolgens mijn woorden om in een song. Nogmaals, tot ziens. Tot horens. Tot volgende week. Dag. I can feel that something's changing in your heart. That distant look stares me in the eye. If you really think that we should say goodbye. I'll admit my tears will fall like rain if our love takes its last breath of life.